Het gebeurde na een zware explosie, meldt het Vlaamse persbureau Belga. De flat ligt volledig in puin. Over mogelijke slachtoffers is nog niets bekend. Brandweer en ambulances in Luik zijn massaal uitgerukt. Noord- en Zuid-Korea hebben vannacht opnieuw op elkaar geschoten in de Gele Zee. Noord-Korea zou het vuur hebben geopend in de buurt van de territoriale wateren van Zuid-Korea. Dat land zegt dat zijn marine heeft teruggeschoten. Er zouden geen gewonden en schade zijn. De twee Korea's zijn al tientallen jaren oneens over de exacte zeegrens... Gisteren had Noord-Korea een betwist stuk zee tot verboden gebied verklaard. In november schoten de twee landen daar ook al op elkaar. Toen werd een Zuid-Koreaans schip doorzeefd met kogels en raakte ook een Noord-Koreaans schip zwaar beschadigd. In Haiti is na de verwoestende aardbeving toch nog iemand levend onder het puin vandaan gehaald. Het is een man van 31. Amerikaanse militairen vonden hem toevallig tijdens het puinruimen in de hoofdstad Port-au-Prince. De man is met een gebroken been naar het ziekenhuis gebracht. Hij raakte twaalf dagen geleden bedolven tijdens een naschok, twee dagen na de zware aardbeving. Amerikaanse reddingswerkers sluiten niet uit dat het een plunderaar is. In Nieuw-Zeeland is een Duitser veroordeeld tot drie maanden cel voor het smokkelen van hagedissen. Hij had tientallen hagedissen in zijn onderbroek verstopt. De Duitse reptielenhandelaar werd eind december betrapt op een luchthaven in Nieuw-Zeeland... met 44 gekko's en andere hagedissen. Op de Europese markt zijn die zeker 2000 euro per stuk waard. De Duitser moet ook een boete betalen van omgerekend 2500 euro. Als een straf in Nieuw-Zeeland erop zit, wordt hij teruggestuurd naar Duitsland.